Minister Kamp wil vaker werkloze Oost-Europeanen uitzetten. Volgens hem zijn er veel meer Polen en andere Oost-Europeanen naar Nederland gekomen dan was voorzien. Kamp wil ook beter controleren of mensen uit Oost-Europa zich wel inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie en of ze de gemeentelijke belastingen wel betalen. De minister denkt dat de prioriteit moet liggen bij het aan een baan helpen van werklozen in plaats van nieuwe Oost-Europeanen binnen te halen. Bouwconcern Volker Wessels neemt bijna alle lopende bouwprojecten over van Midred, dat gisteren failliet werd verklaard. Twee grote projecten waaraan Midred werkte zijn de uitbreiding van het Stedelijk Museum en de concerthal Siggo Dome in Amsterdam. Bij elkaar was de aannemer uit Mijdrecht bezig met 27 bouwprojecten. Welke projecten Volker Wessels niet overneemt is niet bekendgemaakt. Volker Wessels zal een aantal medewerkers van Midret een dienstverband aanbieden... omdat ze onmisbaar zijn voor het afronden van een project. In Egypte wil de moslimbroederschap zo snel mogelijk een politieke partij oprichten. Dat heeft een vooraanstaand lid van de moslimbroeders bekendgemaakt. De grootste oppositiebeweging van Egypte was onder president Mubarak verboden. De moslimbroederschap deed een voorgaande verkiezingen mee met onafhankelijke kandidaten... De legertop heeft intussen bekendgemaakt dat de commissie die met voorstellen voor een nieuwe grondwet moet komen binnen tien dagen verslag moet uitbrengen en daarna komt er een referendum over de grondwet. Paleis Soesdijk gaat met ingang van volgende maand weer open voor het publiek. Het paleis ging eind vorig jaar dicht, maar omdat er nog altijd veel vraag is naar rondleidingen door het paleis van koningin Juliana en prins Bernard, heeft de Rijksgebouwendienst besloten het gebouw weer open te stellen. Het publiek kan er terecht op vrijdag, zaterdag en zondag en daarnaast kunnen er in Soesdijk culturele evenementen en bijeenkomsten worden gehouden. Het weer vanuit het zuidwesten, regen of motregen. Morgen veel bewolking, maar overwegend droog. Het wordt dan 5 graden op de Wadden tot 9 in het zuiden.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 That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no one really lives without giving Bill tinha um tepão transition. the people need. Three dozen.